Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het dodental in Israël loopt verder op, naar 250. Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder de publieke omroep en de krant Haaretz. Ook zijn er zeker 1100 gewonden. Het dodental van de Israëlische vergeldingsaanvallen in de Gazastrook staat op ruim 230 doden en ruim 1600 gewonden. In een videoboodschap zei de Israëlische premier Netanyahu dat wat vandaag is gebeurd nog nooit eerder is vertoond in zijn land. Israël zal wraak nemen voor wat Hamas vandaag heeft aangericht, zei hij. Netanyahu zei verder dat zijn land Hamas verantwoordelijk zou houden... voor het welzijn van alle mensen die nu zijn ontvoerd. In de toespraak sprak de Amerikaanse president Biden zijn onvoorwaardelijke steun uit aan de Israëliërs. Vanwege de situatie in Israël heeft KLM twee vluchten geschrapt... die morgen en maandag naar Tel Aviv zouden vertrekken. Vanaf Schiphol vertrekken er morgen nog drie andere vluchten naar Tel Aviv. één van EasyJet en twee van het Israëlische El Al. Max Verstappen is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij was al zeker van het kampioenschap toen er nog zeven rondes gereden moesten worden... in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Zijn teamgenoot en directe concurrent voor het kampioenschap Sergio Perez... crashte met Esteban Ocon en kon de race niet hervatten. Het is de derde keer dat Verstappen wereldkampioen is. In de eredivisie heeft Almere City voor de tweede keer op rij gewonnen. RKC Waalwijk werd met 1-0 verslagen. Door de zege klimt de gepromoveerde ploeg naar de 13e plaats. Eerder op de avond speelden Heerenveen en NEC met 1-1 gelijk. Voor Heerenveen was het het eerste punt na vijf nederlagen op rij. Go Ahead Eagles en Heracles Almelo en Vitesse Excelsior zijn nog bezig. Het weer. Vanuit het noorden raakt het steeds meer bewolkt. In de nacht valt in het noorden en oosten wat lichte regen of motregen. Morgen begint bewolkt met lokaal een spatje regen.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 Hosted by DJ Malzo. After this, the after party. Do what you wanna do. Party. goes like that, like this, like like this, like that, and it goes like this, and it goes like that, like like this, like this, like that, and it goes like this, and it goes like that, like this, like like this, like that, and it goes like this, and it goes like that, like like this, like this, like that.